Zo adem van mij. Ik blijf alleen leven van mij. Wat moet ik doen, het leven van mij? Adem van mij, adem van mij. Een leven heeft ons gescheiden. Ik verwacht mijn klamme abra